ik zie dat uh, eh, Koers de Keizer alweer binnengekomen is met een hele stapel cd's. Joep. Nieuwe strekjes uh, na 9 uur met het, eh, het Keizerrijk tot 11 uur vanavond. Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl. Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet. Moerdijk Tekst is nu ook in heel de Westhoek digitaal te ontvangen via Ziggo kanaal 954.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 En eh, nou ja, je weet wat er gebeurt in keizerrijk, Een hoop onfatsoenlijke muziek. Hoop onfatsoenlijke praten, hoop fatsoenlijke muziek, zou moet ik het zeggen. Eh, nou, als je wilt, kan je reageren. Kan je doen via Facebook, moet je mij gewoon opzoeken. Dat is Koer de Keizer. Of je twittert me, dat is Keizerrijk. En Keizerrijk schrijf je met E lange IZ of korte ijz. En dit is de Pump Up Kids van Faster the People. Toby. Lift Me Up. En eh, ik wordt me net op Facebook verteld dat mijn muziek is geniaal is. Ja. En wie ben ik dan degene om dat te eh, ontkennen? Als we toch over genialiteit hebben. Hè? Je hoorde net wel in het nieuws. Uh, Amy Winehouse is net overleden. Net, vandaag in ieder geval. Doodgevonden. Uh, nou ja, waarschijnlijk overdosis. Daar gaan we vanuit. Hè? Overdosis whatever. Goed, en dan, eh, hoor je als eh, rechtgeaard eh, muziekstation hoor je toch Amy Winehouse te draaien. Dus ik zat te denken, wat is nou het meest toepasselijke nummer om Amy Winehouse mee te eren?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 Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm all the best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bow that's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ad. Killer with the B, I know killers in the street with the still to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit, trying to ask me shit. When my niggas feel your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact. You should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm all the best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three. SC and double O P, D O double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So, so. so don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the diesel, and the chisel. G's to the bizac, now ladies, see, we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I roll the best weed cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK 47, now nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you, then dance to this motherfucking music we crip to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get low. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I roll the best weed cause I got it going on. Snoop Dogg, Farrell. En Drop It Like It's Hot. En eh, ik hoor jullie al, uh, bang zijn, want eh, op Twitter gaan al de geruchten van de 27 Club. 27 Club zijn Brian Jones van de, Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison en Kurt Cobain. zijn allemaal artiesten die doodgingen op de 27 e net als Amy Winehouse. En dan hoor ik jullie al, al bang zijn voor ehm, jullie favoriete rock'n'roll DJ. Nou, wees niet bang, ik ben nog 26. This is Mason versus the Princess Superstar. Perfect. do y'all want me? You want it when you saw me. I like how you look, baby. Call me, call me. One, two, three, four, let me connection. <laughs> his laughter is. My words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Foo Fighters komen eraan, <laughs> moet ik zeggen. Wou ik zeggen, dat eh, ik wou gaan zeggen, ik heb allemaal nieuwe muziek voor je. Waaronder de Foo Fighters. Dus dat ik zo met mijn Foo Fighters in mijn hoofd, dat ik dus eh, verkeerd afkondig. Kun je nagaan.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 Well, I don't wanna make it mine. Hoi, dit is het antwoordapparaat van Medium Umbari. Ik ben momenteel niet bereikbaar. Spreek je bericht in en laat. Medium Barry is niet bereikbaar. Oké, dan gaan we even iemand anders bellen. Moment. Hallo? hallo, u spreekt met, met Giel van Bokhoven. Ja. Spreek ik met, met professor Namje? Ja. Ja, ik, ik heb u, ehm, uw telefoonnummer gevonden. In een, eh, in een krantje. Ja. Ehm, ik vroeg me af of u mij kon helpen. Ja, dat kan. Ja, ehm, ik, ik vroeg me af wat, wat u, wat u, hoe, hoe u te werk ging. Mm. Wat, wat, wat doet u? Mag ik vragen als ik vragen mag? Ja, ik doe bijna alles, ja. Dus hij had liefde, eh, liefde, voor liefde, liefde of voor familieproblemen of voor bed of zakelijk. Ja, ja. Ik doe wel veel dingen. Oké, en uh, u, u, staat in, in contact met, met de eh, geestenwereld of zo? Ja, ja. Ja, ja, ja. Oké, en wat is uw specialiteit? Mijn specialiteit, hè? Ja? Nou, voor mij, ik heb wel meer ervaring voor alles, ja. Dat ligt als jou wat voor u gaat nodig. Mhm. Nou, ik kan maar gewoon afspraken maken langskomen. Oké, ik, uh, vroeg me af, um, mijn vriendinnetje is weg. Mm en ik mis haar heel erg. Mm en, kunt u daar wat aan doen, denkt u? Ja, ik kan wel eh, daar een eh, hulp geven. Ja? Mm wat, wat, gaat u doen dan? Ja, ik uh, ja, maak de afspraken, langskomen. Ik heb een naam van haar nodig, naam voor jou. Op, ja? Mhm. de foto van jullie. Een foto van ons? Oh, ja. Um, ik heb alleen maar naaktfoto's, ben ik bang. Hm? Ik heb alleen maar naaktfoto's, is dat erg? Dat is geen probleem. Nee? is belangrijk ook van de naam, echte naam, dus dat je een echte naam is. Ja. Dat is wel belangrijk, hè. En ik heb ook nog ehm, eh, een stukje ondergoed van haar. Ja. Is dat, is dat misschien handig om mee te nemen? Ja, dat is ook goed. Ja? Ja. Oké, en dat, dat geef ik er nu en wat u gaat u dan doen? ja dan ala je eh, die brengen bij mij dan na eh, je haar laten eh, even doen. Mhm. doen. Dus ben ik mhm dan kijken. Ik ben klaar, mata ik ke kan gewoon je vertellen hoe kan je helpen, hoe wanneer komt de vrouw terug? ja want ik, ik geloof dat ze naar een betere plek is ja een betere plek dan, dan bij mij, zeg maar. Ja, ja, bij jou, ja. Als, ik begrijp, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ze is niet meer hier. Ja, daarom is hij het dat kan maar voor jou dat maken. Ja ja. Hmm. Oké, dus um, je kunt niet zo eh, aan de telefoon mij helpen. Nee, beter langskomen kan wel. Dat is via de telefoon, maar dat eh, dan ik heb wel, uh, je kan gewoon een foto voor jou, foto van haar uh, mij sturen. -huh. Dan kan ik wel iets aan doen voor jullie. Dan kan gewoon wel dat alles zelf tijd dat om langskomen. Ja, ja, dus als ik u een envelop opstuur met, met het stringetje en, en een naaktfoto, dan komt dat wel goed. Ja, ja, duidelijk. Ik heb dat en ik heb dat. Dan, eh, ja, gewoon eh, jullie kan kijken voor jou om ja, ja, te helpen. Ik heb misschien ook nog, um, uh, nog wat haren van haar. Om een mhm. kussen. Mhm. Zou ik die ook meesturen? Ja, dat allemaal. Ja, dat helpt allemaal? Oké. Ehm, en, oh, en dan kan ik misschien ook langskomen. Waar woont u? in wonen eh, in Rotterdam Auto bij de Black bij Feyenoord. Oké, okay. ah ja. En u, u bent professor, zie ik. Ja, ja. Aan, aan, welke universiteit is dat dan, als ik vragen mag? Is, dat, is dat Erasmus Universiteit? Nee, de van de Afrika. Dat eh, Afrika geleerd dat we niet te maken met eh, de, van de universiteit. Dat is gewoon een andere, andere manier om te studeren. Oké, dus dat is de, de, zeg maar de levensuniversiteit. Ja, ja. Ja, ja. Mm. Oké. Nou, dan, eh, dan ga ik even eh, die naaktfoto sturen en dan, eh, dan, dan bel ik u nog wel terug. Nou, oké, dan, uh, dan ik ga mijn adres toeren voor jou. Ja. telefoonnummer, kan mij je telefoonnummer geven? ja, weet je wat, ik, ik woon ook wel in de buurt, ik kom al langs. Is dat was, was het beste? Ja, jij bent in de buurt. Ja, ik, ik woon in, West-Brabant, dus dat is niet zo ver weg van, van Rotterdam. ja, nou, jij woont in Rotterdam. Ja, u woont in Rotterdam, toch? Ja, ik woon in Rotterdam. Ja, nou dan kom ik wel naar u toe. Wanneer wil jij komen? Eh, wanneer komt het uit bij u? Wanneer, wat, wanneer kunnen we afspraak maken? Ja, les willen ook morgen. Morgen, ja, is goed. Hoe laat? Morgen kan jij rond eh, twee uur komen. Twee uur, is goed. Ik, en wat is het adres? Adres is Westerbeekstraat. Westerbeekstraat? Ja. Oké. Okay. Huis nummer 80D. 80D, Dirk? Ja, D van Dirk. Yes, oké, dan, eh, dan vind ik het wel. Ben ik er morgen om twee uur? Ja, ook al met de eh, uitspraak was het 30 euro, hè? 30 euro, dat is goed. Ja. Yes, oké. En mag ik dan de naaktfoto wel weer terug mee naar huis nemen? Ja, dat, eh, dat kan. Oké, okay, die hoeft u niet te houden? Nee, dat is, uh, alles ja, kom apparaat allemaal verder. Alles je moet ook doen van de foto tegelijkertijd of belofte bij mij. Dan alles ja, kom, ik kan wel daarvoor ja zeggen. Oké, nou, professor, nam jij dan, dan zie ik u morgen. Oké, okay, tot morgen. Tot morgen. Oké. Okay. Hoi hoi. Keizerrijk. en eh, Open Your Eyes. En mochten jullie druk maken, um, hoeft niet door. Mijn vriendinnetje is weliswaar bij mijn weg, maar dat wil zeggen, ze is gewoon vakantiewerk gaan doen in Zeeland. En eh, ze komt 12 eh, augustus komt ze terug. Dus ze komt gewoon terug. Ze is inderdaad op een betere plek. Ze zit gewoon lekker op een camper te chillen tussen de kinderen. Animatiewerk doen. Goed, dus mochten jullie morgen om twee uur zin hebben om naar de Westerbeekstraat te gaan... 80 Dirk, dan kunnen jullie professor Namje van de Universiteit van Afrika ontmoeten. Joe, goed, ik had hem al beloofd. Het is Nieuwe Foo Fighters, White Limo. Ik ga gewoon lekker door met de gitaarplaten. Omdat het kan. keizer met Keizerrijk. de Klit en Minnie, Don't Be Shy. En dit is Sef, De Leven. Soms ocurra tempura, champagne Soms, soms visfilm, soms Gucci Soms kom de garçon, soms Louis Soms dansen, soms lichtjes, soms Soms drankjes, soms flitsen, soms 150 paar kicks En soms helemaal niks New York, soms Londen, soms, soms high, stomdronken, soms, soms Tokio, soms Parijs, soms buur, soms met ijs, soms shows, soms aandacht, soms, soms weekend vanaf maandag, soms, soms allemaal chicks en soms helemaal niks. Dit is de leven en ik weet dat dit de leven is en ik weet niet of het nog lang duurt, maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan. En ik weet dat dit een leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Maar zolang het er nog even is niet ik ervan Soms balen, soms huilen, soms, soms liever niet naar buiten Soms, soms bang zijn voorlaten, Soms, soms mis ik mijn vader Soms, soms crisis, soms verdriet Soms, soms eventjes niet Soms, soms even een dip En soms helemaal niks Soms gezeik, soms gehaat, soms, soms kijken, soms op straat, soms uitschelden, omkijken, soms weghouden, doorbijten, soms, soms flippen, doorslaan, soms, soms slikken, doorgaan, soms, soms een tand door een lip en soms helemaal niks. Dit is de leven en ik weet dat dit de leven is en ik weet niet of het nog lang duurt, maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan. En ik weet dat dit de leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Want zolang het er nog even is Geniet ik ervan, yeah. elke dag Als het morgen over is En er helemaal niks meer over is Dan kan ik zeggen dat ik heb geleefd En dat ik meer ben vergeten dan je weet snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde Jij leeft je leven, ik leef de mijne En mijne is bijna met geen pen te beschrijven Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen Voorbij als HSL-treinen of snelle Concordes Waarschijnlijk nergens spijt van, alles was mooi Ook de dalen en die andere slooi Alles gepakt, niks laten liggen De vijf van de leven heb ik leeg zitten vissen Ah, ik heb niks gemist echt helemaal niks. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. De Leven. En daarmee zijn we alweer het einde gekomen van het eerste uur Keizerrijk. Maar dat maakt niet uit, niet joh. Je, kan, je kan druk maken, huilen een beetje, een beetje huilen. Hoeft niet. Komt nog een uur. Komt gewoon nog een uur aan met hele kutte kumu natuurlijk. En eh, nog meer slapgouwen voor mij. En fatsoenlijke muziek, dat is het een beetje. Dit is uh, Daft Punk en Harder, Better, Faster, Stronger. do it makes us harder, better, faster, stronger. More than power, power, never, ever. After work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever. makes us stronger than ever. After our work is never over. Work it harder, make it better, it faster makes us stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Work it harder. Elke dag de beste muziekmix. Zaterdagavond van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. Papa was king of the Congo, deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie, I'm the king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bongo. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Hanging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. see me when I come. Manu Chao, aan het begin van het Tweede Uur Keizerrijk. En dit is een dikke hit. All day, all night, all day, all night, all day, all night, all night.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 You didn't know what to say. I came at you today. en The Roller. En daarvoor wel en Loca People. Oftewel, what the fuck. Maar als je dat nog niet kent, dan heb je echt die hou onder een steen geleefd. Want je hoort het echt overal. Goed, eh, straks komt de, eh, de Cumu eraan. Doe nog wel eventjes hoor, maar uh, maak je vast een beetje warm. Eerste, maar even iets anders. Linkin Park, Jay-Z, Points of Authority, slash 99 Problems. you having girl problems, son. problems, but a bitch ain't one. me. the rap patrol on a gap patrol. Foes that wanna make sure his casket closed. Rap critics who say his money cash holes. He's from the hood, stupid. What type of facts are those? If you want your hoes and your sap for toes, you celebrating the minute you was having dough. So fuck critics, kiss our whole asshole. You don't like the lyrics, you can press fast forward. The radio, if we don't play their show, they don't play our hits. We don't give a shit, so. trunk is raw. In the rearview mirror is the motherfucking law. Got two choices, y'all. Pull over the car or bounce on the devil, put the pedal to the floor. I ain't trying to see no how we chase we take. Plus, I got a few dollars, I can fight the case. So I pull over to the side of the road. I heard. Son, do you know what I'm stopping you for? Cause I'm young and I'm black and my hat's still low. Do I look like a mind reader, sir? I don't know. Am I under arrest or should I guess some more? Well, you was doing 55 in the 50. License and registration and step out of the car. You carrying a weapon on, you know a lot of you are. I ain't stepping out of shit on my paper chip. Well, do you mind if I look around the car a little bit? Well, my glove compartment is not so it's the trunk in the back. And I know my rights, so you gon' need a warrant for that. Aren't you sharp as a tack? some type of law or some somebody important or something? Huh, I ain't past the bar, but I know a little bit enough that you wanna legally search my shit. Well, we'll see how smart you are when the canines come out but a bitch ain't want him. 99 problems, but a bitch ain't one. If you girl problems, I you, I got 99 problems, but a bitch ain't one. 99 problems, but a bitch ain't one. If you girl problems, I you, I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. happenings, I'ma get the clapping in. He and his boys gonna be yappin' to the captain. And they I go trapped in the Kit cat again. Back through the system with the riff raff again. Beans on the floor, scratching again. Paparazzi's with their cameras snapping in. He ain't trying to give a nigga shaft again. Half a meal for bail, cause Because this fool was harassing them. Trying to play the boy like he's saccharine. But ain't no sweet, but I'll hold my gun. I got 99 problems and a bitch ain't one. Keizerrijk. Zaterdagavond van 9 tot 11. GMT, Kids. En daarvoor dus uh, Linkin Park en Jay-Z in een eh, Points of Authority slash and Problems slash One Step Closer mashup. Ja, doe ik eh, toch professioneel moet ik zeggen. hey, een van mijn favoriete bandjes heeft eindelijk weer een nieuwe single uitgebracht. En ze hebben een beetje een, een ingeslagen qua, qua muziekstijl. Maar dat maakt eigenlijk niet uit, ik vind het wel prettig.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 sunk, but life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time with this new news. Eh, de Strokes. We gingen van de, uh, van de Cooks naar de Strokes. Dat was Undercover of Darkness. En volgens mij hebben we de zomerrit van 2011 al gehoord. Althans, zomer. Eh, voor wat het moet doorgaan. Het was uh, natuurlijk Zack wel aan Loka People. Maar er zijn nog meer types die, die denken dat ze kans maken om, om de pretendent te zijn van de zomerrit van 2011. Dat is ook het duo Disco Dip. En die hebben een nummer geschreven over... meisjes ehm, met ijsjes. Ja, ik heb het ook niet verzonnen. Babetje met een raketje. Rachella met stracciatella. Natasha met pistacha. Kate met after eight. Nashes met ashes. Meisjes. meisjes. Madeleine, met een rozijnen. Lola, met Coca-Cola. Katelijne, met mandarijnen. Sas, met ananas. Mijn ijsje past niet in mijn mond, ze druppelt alles op de grond. Als jij komt dansen in mijn clip, dan krijg je gratis disco meisjes. Ah, meisjes. Met asjes. Mijn ijsje past niet in mijn mond, u druppelt alles op de grond. Met ijsjes. met Ah, met ijsjes. Keizerrijk. Ventania. en eh, het contrast kan eigenlijk niet groter zijn. Want van eh, de, nou, toch best goede muzikant Carlos Santana gaan we naar... Koorts Kumu. Koorts Kumu, ja. En uh, het item van Keizerrijk waarin ik op zoek ga naar de echt talentloze mensen op YouTube. Ze denken dat ze talent hebben, gooien een videoclip op, op de website. En uh, met als gevolg hopen dat ze ontdekt worden. Eh, nou ja, ik, eh, ik ga ze dan ontdekken voor Keizerrijk onder het kopje Koerskumu. En dat wil zeggen kutmuziek. En eh, nou ja, deze week, ik kon er eigenlijk niet omheen. Het gaat namelijk om de koning van de Cumu. En als de koning van de Cumu een nieuwe single heeft, dan, dan kunnen wij alleen maar achteruit, een stapje achteruit doen, een diepe buiging maken voor de koning. En ehm, ja, het is de oer eigenlijk. Volgens mij was het ook de eerste keer dat ik dit, item deed, was het ook zijn eerste single. Hey Marloes, ik wil met je onder de douche. En de, eh, de kenners weten nu, het gaat over Zangerines. Ja, Zangerines heeft een nieuwe single. En eigenlijk wil ik hem niet doen, want hij is misschien een beetje het genre al ontstegen. Hij is al een eh, nationale bekendheid. Ik zag al eh, interviews met hem in de, in de kranten en in de Nieuwe Revue. Dus ja, eigenlijk is het, is het al een, een, te grote artiest voor dit item. Maar ja, ik, ik kreeg van verschillende kanten kreeg ik hem aangeboden door mijn trouwe luisterscharen, alle vier. Die, eh, die zei, goed, goed, ik heb een Kumu gevonden. Zo, ja, chapeau. Zangerins, die heeft iedereen al gezien. Maakt niet uit. Ik ga hem toch draaien, want hey, het blijft wel... Koorts Kum. Hier is Zangerines met zijn nieuwe single met Romana op de scooter. Koorts Daar gaan we. Toeter, met Romana op de scooter. Olé. Eien, eien, eien, eien, eien. Ik wil haar in haar kont vrijen. Oh. Ukke, ukke, ukke, ukke, ukke. Dat zou Keihard fucken. Oh. Maar dat geeft niet, want ik wacht op haar. Want ik zal krijgen voor elkaar. Koerts, kubus. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter met Romana op de scooter. Ai, ai, ai, Het nummer is ook alleen maar leuk als je toeter bent. Snap je hem, toeter? Als in bezopen. Een woordgrapje. Dat zou me wel niet lukken. Oerts, Maar nou, dat geeft niet, want ik wacht op haar. Want eens dan krijg ik voor... In haar klaar. Als Superman naar weer hoog zingen start. Lekker mee te swingen, kijk maar eet en mij Heb mijn eigen move De rups, ja, dat weten we dat leuke talentje vind ik echt het juiste ventje Oh Ramana, wat sta jij maar op de proef Toet, de toet, de toet, de Met Romana op de scooter Aie, aie, aie, aie Uiteraard wordt er ook een videoclip bij Heel stil die flikker ik zo op uh, Facebook en Twitter, dat je het weet. Dat zou me wel niet lukken, maar het geef ik van ik wacht op haar. Want een zand krijgen voor elkaar. Voeten, voeten, voeten, voeten, voeten. Met Romaan. Gewoon nog een keer, hè? Keihard doorgaan. Eien, eien, eien, eien, eien wil een stukje met haar rijden. Ukke, ukke, ukke, ukke, ukke. Dat zal me wel niet lukken, maar dat geeft niet, want ik wacht op haar. Van een jam voor elkaar. Drink ik weer een paar flesjes, zie ik al die zangeresjes en dan weet ik niet meer wie ik kiezen moet. Koorts! Ma Loesong, de reductie, Anna in je jacuzzi. Maar iets met de Romana lijkt me ook wel. Hij uh, vat even al zijn hits samen. Doet hij goed. Met Romana op de scooter. Eien, eien, eien, eien, eien. Wil een stukje met haar rijden. Ukke, ukke, ukke, ukke, ukke. Dat zal me wel niet lukken maar weet niet wat ik wacht op haar. Want eens dan krijg het voor elkaar. Toen Nog een keer, een modulatie, jawel. Met Romana op de scooter. Achtergrondkoortje ook. Eie, eie, eie, eie, eie. Wil een stukje met haar rijden. Ukke, ukke, ukke, ukke, ukke. Dat zou me wel niet lukken. Maar dat geeft niet, want was op haar. Want een dan voor elkaar. Zangerines met de... Koorts Kumu. Van deze week. En eh, met Romana op de scooter. En we wachten met smart op zijn volgende mega-hit. Nu snel door naar fatsoenlijke muziek. dus Electric Six. En die beledigen je moeder. Kan ook. Keizerrijk zou Keizerrijk niet zijn als er niet gewoon eens een keer muziek over, eh, over neuken in, eh, zit. Want eh, nou, volgens mij bijna elke aflevering gaat er wel een keer iets over neuken. Eigenlijk moet er gewoon een jingle voor hebben. Dit nummer gaat over neuken. even afspreken. Kijken of we dat kunnen gaan fixen. Goed, dit is de soundtrack van de nieuwe Smurfenfilm. Jeugd van tegenwoordig. Big Smurf out. Als dat Pas ik uit de deur stap Alleen maar in een broek en een muts gas wie durft dat? Blue Dabberdy stelde me de paps Je weet dat ik als enige die kleur pak Blauw is de hand, wit is de outfit De gat glinstert in de blik van deze bodypicker Smurfin heeft niks op dit. Shook Smurf begint de bliksemschichten Smurf dance, Smurf electric boogie Smurf ice on my wrist is happy to be glass, smurf een Smurf smurfje op de smurfenvloer En de eh, doe die dans die wij smurfen doen Dit is feest en de wordt Smurf. Let's go, je weet de kleur Dus voor je weet word je gesmurf. En als je niet met zeggen, dan is smurf ah me smurfen Kom smurfen met me, kom smurfen met me Kom smurfen met me, smurfen Kom smurfen met me, kom smurfen met me Kom smurfen ah, met me, Dan kijk me blauw zijn, dan kijk me blauw zijn Faffie smurfen, eh, ik wil bij jou zijn Wil Belinda smurfen, zitten in de tree ah, je de nou, alles smurfen voor de groep. Doen voor jou die. ga zij iets voor je kopen, dan koop ik het niet. Alles smurfen voor de rood, ik kan maak ze boos, breng het hele waard voor je. Wat moet je met haar roos, nou hè? Het is feest en er wordt gesmurfd. Dresscode, je weet de kleur. Dus voor je weet word je gesmurfd. En als je niet met zeg je maakt, kijk smurf me smurfen Kom smurfen met me, kom smurfen met me, kom smurfen met me smurfen Kom smurfen met me, kom smurfen met me, kom smurfen met me smurfen Smurf Gargamel, doe maar own Ga naar ik woon in een paddenstoel In een toverbos met wilde beesten Doen wat we willen, smurfen op het leven Zoals Aparilla terug naar het feestje Smurf op het leven In een Belgisch bos, it's a party. Smurf your hands so. This face, then the hood. Keizerrijk met Koert de Keizer. goed, dus jij, eh, jij maakt radio. Eh, ja. En eh, wat voor muziek draai je dan? Nou ja, een beetje, beetje vette muziek gewoon voor de zaterdagavond. Scoop van Drop It bijvoorbeeld. Andersom, Drop It van Scoop. En de nieuwe Hardfire. lives upstairs is on a mission. He just talk, he never listen. He just talk, he never listen. And he complain, complain about my love of music. says it's too loud and he hates it. He don't laugh because I don't fit. I said I don't care, don't care what you think about me. Me and my friends at are literally happy. Tell me how you Club night, thumb, and there's a problem. blue. Smart shoes on. Criticize. Take a long, hard look at yourself. You're just En met het, eh, de nieuwe Hard Good for Nothing. Komt er een einde aan Keizerrijk voor deze week. Ah, maar we zijn snel weer terug. Goed, tot de volgende keer. Tot de volgende knoop. met Koert de Keizer.